Vijf uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Honderden mensen zijn gisteravond bij het station in Os... bij een herdenkingsbijeenkomst geweest... voor de slachtoffers van het dodelijke bakfietsongeluk van gisterochtend. Burgemeester Buis sprak de mensen kort toe. Vier kinderen kwamen om het leven toen de elektrische bakfiets... op een spoorwegovergang werd gegrepen door een trein. Een vijfde kind en de bestuurster van de bakfiets raakten zwaar gewond. In Musselkanaal in Groningen heeft een grote brand gewoed. De brand begon in een fietsenwinkel in het centrum van het dorp... en sloeg over naar de panden ernaast. Bij de uitslaande brand ontstond veel rook. Vanwege die enorme rookontwikkeling heeft de brandweer een woonzorgcomplex in de buurt ontruimd. 84 bewoners zijn met ambulances en bussen naar een opvanglocatie gebracht. De invloedrijke hip-hop-producer Marion Suge Knight moet waarschijnlijk lang de gevangenis in en staat terecht omdat hij in 2015 na een ruzie twee mannen overreed met zijn pick-up truck. Een van hen overleed, de ander raakte zwaar gewond. Het incident is vastgelegd door bewakingscamera's. Knight verzet, zich niet tegen de beschuldiging van doodslag, wat neerkomt op een bekentenis. Vermoedelijk krijgt hij 28 jaar cel. Suge Knight richtte in de jaren 90 de platenmaatschappij Death Row Records op... samen met de succesvolle rapper en hip-hop producent Dr. Dre. Pretpark de Efteling mag uitbreiden. De gemeenteraad van Loon op Zand gaf gisteravond na een lange vergadering groen licht voor de plannen. Er was veel verzet van omwonenden die zich zorgen maken over toenemende verkeersdrukte en geluidsoverlast. De Efteling wil van 5 miljoen bezoekers per jaar groeien naar 7 miljoen. Daarvoor komt 8 hectare vrij voor nieuwe attracties.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 soon. shining and sparkling and splendidly bright. Here one day, gone one night. Like the loss of sunlight on a cloudy afternoon. could cat. the sunset, dive with the rise. Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl on a side Thank you. you learn things you never knew, you never knew. get it, get it. everything.